Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De coalitiepartijen zijn het op grote lijnen eens over de belastingmaatregelen... die ertoe moeten leiden dat de koopkracht volgend jaar eerlijk wordt verdeeld. Ook over het verbeteren van de woningmarkt, met name voor starters... zitten ze op één lijn. Dat bleek na een extra overleg gisteravond in Den Haag. Premier Rutte zegt dat met Prinsjesdag er vrijwel zeker goed nieuws is... voor mensen met lage en middeninkomens. Bij een explosie in een huis in Hoensbroek zijn een agent en de bewoner gewond geraakt. De politie viel het huis binnen omdat een verwarde man dreigde zijn huis op te blazen. Hij had geroepen dat hij de gaskraan had opengezet. Toen een arrestatieteam naar binnen ging ontstond er een explosie. De bewoner zou daarbij ernstige brandwonden hebben opgelopen. Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2009 waren zo'n 18.000 mensen dakloos. Vorig jaar waren dat er bijna 40.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het leger zelf ziet verschillende oorzaken voor de stijging. Volgens de organisatie neemt de druk op de GGZ toe... zijn er te weinig betaalbare woningen... en is het aantal bedden in de nachtopvang beperkt. Noord-Korea is zowel klaar voor dialoog als voor confrontatie met de VS. Dat zegt de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee reageert hij op zijn Amerikaanse ambtgenoot Pompeo... Die zei dat zonder denuclearisatie de strenge sancties tegen Noord-Korea van kracht blijven. Volgens de Noord-Koreaanse minister werpt Pompeo daarmee een donkere schaduw... over de vastgelopen onderhandelingen tussen de twee landen. In Polen is het lichaam gevonden van een van de twee speleologen... die in een diepe grot vastzaten. Reddingswerkers waren sinds afgelopen weekend op zoek naar de twee... nadat de toegangstunnel was ondergelopen met water. Van de nog vermiste speleoloog ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag...